Bij CNN maakte deze commentator na het nieuws meteen korte metten met de verzoenende toespraak die Trump gisteren hield. Yesterday in that message he talked about healing and reconciliation, a time to bring back calm. That was in the script that the president was reading. This is the real Donald Trump what you are seeing here uh, as we often do on Twitter. The president saying that he uh, will not be going to inauguration on January 20th. Bij de inauguratie zijn de president die vertrekt en de nog levende oud-presidenten normaal gesproken altijd aanwezig. Trump komt dus dus niet. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1869. De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is nu ook in Nederland opgedoken. Bij iemand in Brabant, zegt het RIVM. Net als de Britse variant van het coronavirus lijkt ook deze Zuid-Afrikaanse variant besmettelijker. Een opvallende uitspraak van de rechter in België. Een man die stiekem filmde onder de rokken van vrouwen krijgt geen straf. Volgens de rechter was het oké omdat de vrouwen niet naakt waren. De man filmde vooral in winkels. Hij deed dan zelf of hij iets uit het onderste schap pakte... of iets op de grond liet vallen en pakte dan zijn telefoon erbij. Als het aan de burgemeester, het OM en de politie van Amsterdam ligt... kunnen toeristen straks geen wiet meer kopen in koffieshops daar moet ervoor zorgen dat er minder toeristen speciaal voor een joint naar de hoofdstad komen en er minder overlast is. Verslaggever Roel Pauw hoort in Amsterdam wisselende reacties. Ik ben hier geboren. Ik ben junker gewend, ik ben schrijvers gewend, ik ben Diggers gewend. Ja, wij hebben daar gelast van. Ik denk eh, dat ze echt alleen maar voor, eh, voor het roken komen en in hun auto slapen bijvoorbeeld. Dat kunnen we zonder. Ja, die mag er wel weg blijven, ja. En uh, is alleen maar overlast. Jij woont hier? Boven de koffieshop? Ja hier is er nog eentje. Dit is wel het buurtje met heel veel koffieshops. Ja. Heb je daar wel eens last van? Eigenlijk nooit overlast. Nee, geen vervelende mensen. Eigenlijk alleen maar hele relaxte mensen hier. Dus, uh, ja. Wij gaan toch ook naar Parijs om croissants te eten? toch? Het is toch iets Amsterdams? Het zou betekenen dat alleen mensen die in Nederland wonen nog een jointje mogen kopen. Zulke regels bestaan al voor coffeeshops in bijvoorbeeld Maastricht, Vlissingen en Breda. Het weer dan nog. Vanavond klaart het op en gaat het vriezen. Het kan glad worden.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 De vertraging is 5 minuten en er staat een vrachtwagen klem in de Koentunnel. De A10 Noord richting de A10 West, daarom is daar de Koentunnel in die richting afgesloten. Rijkswaterstaat is dus nu aan het proberen om die vrachtwagen eruit te krijgen.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 Maar dat betekent volgens hem niet dat we van de ene op de andere dag van het virus verlost zijn. Dinsdag is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Burgemeester Kaan van Londen zegt dat de verspreiding van het coronavirus in zijn stad niet meer onder controle is. In de Londense ziekenhuizen liggen momenteel meer dan 7000 mensen met het coronavirus. Een derde meer dan tijdens de piek in april. En president Trump laat verstek gaan bij de inauguratie van zijn opvolger Biden. Die legt over 12 dagen de eet af. Trump heeft steeds gezegd dat hij en niet Biden de winnaar is van de verkiezingen. Het weer nog geleidelijk droog vanavond. Het is 0 tot 5 graden. tussen dus in mij. my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act confused Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just no I'm not your friend put the people on the dance floor. Now who got the people for the flame? Who can dig the way that I flex on the track?